Een van de wagons reed daarna een helling af en botste met 60 km per uur tegen een gebouw. 16 mensen kwamen om en 21 mensen raakten gewond. Bij een inspectie eerder die dag werden geen problemen vastgesteld. Mogelijk komt dat doordat het deel van de kabel dat losraakte niet gecontroleerd kon worden zonder die te demonteren. Volgens het Palestijnse persbureau Wafa zijn vanavond in Gazastad twee Palestijnen gedood door Israëlische beschietingen. Sinds het bestand tussen Israël en Hamas negen dagen geleden begon zijn volgens Wafa ruim 80 Palestijnen gedood. Israël heeft zich teruggetrokken achter een zogenoemde gele lijn in Gaza. Al sinds het begin van de wapenstilstand schiet Israël op mensen die te dicht bij die lijn komen. Tot nu toe was vaak onduidelijk waar de grens lag. Daarom zijn volgens Israël markeringen geplaatst. Een man uit Leersum die eerder was vrijgesproken van het doodschieten van zijn buurman... is in hoger beroep veroordeeld tot 8,5 jaar cel. De man van 58 had een langlopende ruzie met zijn buurman. Dat escaleerde nadat het slachtoffer bij de woningcorporatie zijn beklag had gedaan. In eerste instantie werd uitgegaan van noodweer. Daarom was de man vrijgesproken. Maar uit nieuw onderzoek bleek dat daarvan geen sprake kan zijn. Een Zweedse voetbalclub uit een dorpje met 800 inwoners is landskampioen geworden. Mjöllebu AIF won vanavond met 2-0 van Göteborg en is niet meer in te halen. De club uit het zuiden van Zweden promoveerde twee jaar geleden naar het hoogste niveau.